Jeroen van Kam met het Internationaal. Journaal. Rusland bereidt in het geheim een provocatieactie voor in Oekraïne... om een excuus te hebben om het buurland binnen te vallen. Dat zegt de medewerker van het Pentagon. Volgens de Amerikaanse functionaris is er bewijs dat Rusland mensen heeft getraind... om in Oekraïne een aanslag te plegen... gericht tegen pro-Russische opstandelingen in het oosten van het land. Ook zouden ze geleerd hebben hoe ze explosieven moeten gebruiken... bij de sabotageactie. Een woordvoerder van Poetin spreekt de beschuldiging tegen. Tot nu toe zijn al deze verklaringen ongegrond, zegt hij. De GGD's werden pas kort voor de persconferentie op de hoogte gebracht van de wijzigingen in het quarantainebeleid, zegt de koepelorganisatie van de GGD's. Daardoor is er te weinig tijd om het nieuwe beleid morgen al klaar te hebben. Mensen die een boosterprik hebben gehad of onlangs zijn hersteld van corona, hoeven dan niet meer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. Op de persconferentie werd verder bekendgemaakt dat winkels, sportclubs, muziekscholen en het hoger onderwijs weer open gaan. Maar de horeca en de culturele sector blijven nog zeker tien dagen dicht omdat de druk op de IC's is teruggelopen... kunnen ziekenhuizen weer beginnen met uitgestelde zorg in te plannen. Minister Kuipers van Volksgezondheid schrijft aan de Kamer dat dat mogelijk is... omdat de ziekenhuizen nu uit de alarmfase zijn. Nederland kwam door de toename van coronagevallen... eind november in de op één na ergste fase terecht, net voor code zwart. Planbare zorg moest toen worden geschrapt. De politie en de Fiat hebben deze week in Ter Apelkanaal in Groningen een illegale sigarettenfabriek opgerold. Drie mannen die er werkten zijn aangehouden. Er werden anderhalf miljoen sigaretten en 18 dozen tabak gevonden. De politie deed op verzoek van Duitsland een inval in het bedrijfspand waar de fabriek is gevestigd... omdat een van de verdachten vanwege een ander onderzoek in Duitsland in beeld was gekomen. Het weer vannacht op veel plekken mist. Tijdens de opklaringen kan het licht vriezen.